Vijf uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Een man die gisteravond in Rotterdam door de politie werd neergeschoten... is vannacht aan zijn verwondingen overleden. De politie wilde de man oppakken omdat hij werd verdacht van het neersteken van twee mensen in een café eerder deze week. De man verzette zich tegen zijn arrestatie, waarna de politie hem neerschoot. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar aan zijn verwondingen. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in. De jongen uit Zonne en Breugel, die vorige week werd ontvoerd in Maleisië, is terecht. Dat heeft zijn vader gemeld op Twitter. De 12-jarige Nayati Mutliar werd vrijdag voor de internationale school in Kuala Lumpur... door twee mannen een auto ingesleurd en meegenomen. Zijn ontvoering ontketende een storm van reacties op internet. Op YouTube verschenen oproepen van klasgenootjes en van Nayati's vader aan de ontvoerders. Het gezin Mutliar komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika maar woont al meer dan tien jaar in Sonnenbreugel. Het gezin verblijft nu tijdelijk in Maleisië vanwege het werk van de vader. Over de omstandigheden van Nayatis vrijlating is nog niets bekendgemaakt. De Italiaanse voetbalclub Fiorentina heeft zijn trainer op staande voet ontslagen... nadat hij een van de eigen spelers had belaagd. Trainer Delio Rossi besloot de Servier Adem Lacic te wisselen. Lacic was het niet eens met de wissel en stak toen hij van het veld kwam sarcastisch een duim op. Dat schoot trainer Rossi het verkeerde keelgat in. Hij liep naar de speler toe en probeerde hem tot tweemaal toe te slaan. Zijn assistenten en andere spelers trokken Rossi weg. De voorzitter van Fiorentina kondigde Rossi's vertrek meteen na de wedstrijd aan. Volgens hem had hij geen andere keus dan de trainer weg te sturen. Een opvolger is er nog niet. Het weer bewolkt, hier en daar buien en plaatselijk mist. Ook overdag veel bewolking en kans op buien. Het wordt 13 graden aan zee tot 18 in het oosten. Tot zover het NOS Journaal.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 zou je maar gezegd worden. Your love is like morning sun. Nou, dan eh, smelt je toch meteen, mevrouw. U hoorde El eh, Green in ieder geval eh, hier aan het begin van het vierde uur. De nacht ging de anders hier bij de vader op Radio 1. El Green met een opname van weer een tijdje geleden uit de jaren 70. En de man, Leeft nog steeds. 66 jaar is hij onderhand, Green. Goedemorgen, de nacht ging anders. De vader op Radio 1 nog één uur te gaan... waarin eigen opnamen zijn te horen van onder andere Birdie en Normaal. En ook nog een primeurtje. Zo dadelijk hoor je de allernieuwste single van Florence en de Machine. Die heeft namelijk eh, een liedje gezongen dat hoort bij een film... die eh, komende zomer in de Nederlandse bioscopen te zien zal zijn. En ik ga ook nog even bekendmaken wie eh, de Bertolf-cd heeft gewonnen. Vorige week toen hadden we die namelijk in de aanbieding als zijnde de onderdeel van de quiz. Maar eerst even de eerste eigen opname van dit uur. En die komt uit het programma van Giel van 28 november jongsleden. Zij komt binnenkort naar Nederland toe. En ze is nog zo jong, 15 jaar oud. Birdie, Skinny Love.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 you to be patient, and I told you to be fine, and I told you to be balanced, and I told you to be. als je 7 september in Muziekgebouw aan het ei bent... en 8 september in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag... dan hoor je daar een mooi applaus bij. Wat je dan zelf ook mede moet veroorzaken, want dan treedt ze daar op. Eh, Birdie, Skinny Love, dat is eh, de grote hit van haar van een paar maanden geleden. En de opname die je hoorde, die eh, werd 28 november jongsleden gemaakt... in het ochtendprogramma van Giel. Een primeur nu. Breath of Life, dat is een eh, nieuwe single van Florence and the Machine. Kan je nog niet vinden op haar meest recente eh, albums. Want het liedje dat hoort bij een film, Sneeuwwitje en de Jager. Dan denk je misschien met zo'n titel, dat is een kinderfilm. Nou, <laughs> ik zou maar eventjes eh, goed naar de trailer kijken. Want de kinderen die zouden wel eens nachtmerries ervan kunnen krijgen. Het wordt een behoorlijke actiefilm met bloedige tafereelen... Snow White and the Huntsman. En hier is in ieder geval de titeltrack van, dat, van die film Snow White and the Huntsman... Florence and Machine, Breath of Life. for a breath of life, a little touch of heavenly light all the choirs in my head say oh. To get a dream of life again, a little vision of the sun in the air. But all the choirs in my head say oh. But I need one more touch, another taste of heavenly rush, and I believe, I believe it's so. taste of divine rush. And I believe, I believe it's so. Flowers and een Machine met Breath of Life. Wat dan hoort bij de film Snow White and the Huntsman. Oftewel Sneeuwwitje en de Jager. En om de verwarring eh, niet groot te maken op dit moment in de cinema's draait Sneeuwwitje. Maar dat is echt een kinderfilm. Maar deze Sneeuwwitje en de Jager, dat is eh, ja, toch echt niets voor uh, eh, volwassenen. Hoor. <laughs> en eh, waarschijnlijk zal dat ook niet een film zijn... die in een nagesynchroniseerde versie in de bioscopen komt... maar gewoon in de oorspronkelijke versie met ondertitelingen en zo. Snow White en the Huntsman vanaf 7 juni in de bios... met de muziek van Florence en de Machine erbij. Het is dit jaar precies 100 jaar geleden dat Woody Guthrie werd geboren. De singer-songwriter. En tegelijkertijd daarvan krijgt hij een... Eh, Pioneer Award. Ja, dat is dan wel allemaal postuum. Hij heeft er zelf niet veel aan. Maar goed, ehm, hij krijgt dat. En eh, van wie krijgt hij dat? Nou, dat is een eh, collectief dat schuil gaat onder de naam... Eh, de, eh, de Annual Indiction of Awards Dinner. Nou, het is een eh, collectief dat bestaat uit componisten en tekstschrijvers onder leiding van Jimmy Webb. De legendarische Jimmy Webb. En die gaan dus binnenkort deze prijs, deze Pioneer Award, bekendmaken. En dat zal gebeuren op 14 juni. Heel chic allemaal in het Marriott Marquis Hotel in New York City bij een chic diner. Woody Guthrie die hem dan eh, krijgt omdat het precies 100 jaar geleden is dat hij is overleden. En omdat hij van invloed eh, geweest is op talloze artiesten van diverse generaties. Hier is de man zelf nog een keer met een opname uit 1944. This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts all around me a voice was sounding. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from redwood forests to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling voice coming chanting, and the fog was lifting. This land was made for you and me. Woody Guthrie met This Land Is Your Land. In de jaren 60 is dat ook nog een keer de hitparade ingezongen door eh, Trini Lopez. 14 juni dan eh, wordt die onderscheiding bekendgemaakt. Die postuum wordt uitgereikt aan eh, Woody Guthrie. Want hij overleed namelijk op 3 oktober 1967. 14 juni is dan de bekendmaking van die prijs. Maar 14 juli toen werd hij geboren en dan is het precies 100 jaar geleden... dat eh, hij het levenslicht zag. Woody Guthrie en hier dan in de nacht ging het anders met eh, This Land Is Your Land. Out of the Game, dat is de titel van de meest recente cd van Rufus Wainwright... de zoon van Lorden Wainwright III en Kate McGarrigle... Vorige week was hij nog heel eventjes in de wereld draait door. Hier dan in de nacht ging het anders met Out of the Game. dat is de titel van de meest recente cd. Deze week ook Radio 1 cd van eh, Rufus Wainwright. En je hoorde de eh, titelnummer van dat album Rufus Wainwright Out of the Game. Vorige week toen hadden we hier bij De Nacht Vinkt Anders de quiz. En te winnen viel het meest recente album van uh, Bertolf. En toen vroeg ik, uh, Bertolf die is in het verleden ook nog... Uh, voordat hij solo ging, muzikant geweest... in een band van een bekende Nederlandse zangeres. Wie is die zangeres? Er zijn een hoop inzendingen, goede inzendingen op binnengekomen. Dus dat werd Loten en uiteindelijk eh, was het Harry Jans uit Winterswijk... die eh, inmiddels in de bezit is van de, die meest recente cd van Bertolf. Want Bertolf die was in het eh, verleden gitarist en muzikant... bij de geleidingsband van Ilse de Lange, Benoma. De... Nou, laten we nog wat verdraaien van Bertolf. <laughs> Van die fraaie cd. Hier is het liedje Ghost. Onze muzikale vriend Bertolf met een track van zijn meest recente album. En dat heet Ghost. Harry Jansen uit Winterswijk, de winnaar van dat album. Deze week even geen quiz en dat heeft te maken met eh, volgende week. Ja, zo duurt de bekendmaking namelijk zo lang. Volgende week eh, zijn we er niet. Dan staan we de zendtijd af aan de collega's van Human. Onder leiding van Theodor Holman. Een hele nacht die eh, als thema heeft New York verhalen uit The Big Apple en de muziek die erbij hoort. Dat dus volgende week. En wij zijn er gewoon weer over twee weken met eh, De Nacht Anders. Dan nu de drie Franse platen op een rijtje. Zo dadelijk hoor je uit de jaren 70, 1972 om precies te zijn. Het chanson Fait comme l'oiseau met Michel Fugain. Dat wordt voorafgegaan door een eh, recente opname van de Canadese zangeres Cœur de Pirat. Golden Baby zingt ze, maakt beginners met een heel oud liedje. Dat stamt uit de jaren 40, maar de versie is behoorlijk nieuw. Je vindt het op het nieuwe album van Juliette Gréco, Ça se traverse et c'est beau. Maar je vindt het ook op het nieuwe album van Melody Gardot. Dat album heet The Absence. Een duet dus tussen een jonge dame <laughs> en een oude dame. Ik wou zeggen een oude taart, want dat klinkt wel heel onderbiedig. Sous pont de Paris. Pendant les jours suivants son cours, tu perds et en bas tu défiles. Le corps plein d'un train, ça va, ça vient, mais le soir, lorsque tu dors tranquille, sur les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, sortent et faufil faux en cachette Ils sont heureux de trouver une couchette. Hôtel de d'air où l'on ne paye pas cher. Le parfum et l'eau, c'est pour rien, mon marquis, sur les ponts de Paris. À la sortie de l'usine, Julot rencontre Nini la roquille, c'est la fête aujourd'hui. Prends ce bouquet, ce brun muguet, c'est peu, mais ce titre ma fortune. Viens avec moi, je connais l'endroit où l'on ne craint même pas le clair de lune. Sous les ponts de Paris lorsque descend la nuit. Comme il n'est pas de quoi se payer, on chambrette, on couple revient sommis en cachette, et les yeux dans les yeux, faisant des rêves bleus, joue au partage, les baisers de Nini sur les ponts de Paris par la misère, Chassée de son logis. L'on voit une pauvre mère avec ses trois petits sur leur chemin, sans feu ni pain, ils subiront leur sœur atroce. Bientôt la nuit, la maman dit, enfin, ils vont dormir gauche. Sur les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, viennent dormir là tout près de la Seine. Dans leur sommeil, ils oublieront leur père suicide ni de crime dans la nuit sur les pentes de Paris. dans l'arène pour te plaire et briller au regard que j'ignorais. Tu tiens comptait plus que les autres, même si tu ne t'en rendais pas compte. Et j'aurais tout fait pour connaître tes fins. Golden Baby c'en est assez. je ne sais plus. sans lui Sous quelle étoile dans En dat was dan de stem en de uithaal van Michel Fugain, 1972, Fait comme l'oiseau. Daarvoor hoorde je uit Canada Cœur de pirate met Golden Baby. En dat werd weer voorafgegaan door een melodietje dat bijna 100 jaar oud is. In 1914 werd het gecomponeerd door Jean Rodot en Vincent Scotto. Sous la Pont de Paris, nieuwe versie, die eh, kon je beluisteren. En je kan ze terugvinden op twee cd's, namelijk de meest recente cd van Juliette Cricot. Jawel, die heeft op haar... Eh, oude dag. De hoogbejaarde dame alsnog een cd gemaakt onder de titel Sasse Traverse et C'est En van de dame die ook aanwezig zal zijn op North Sea Jazz de zomer. Melody Gardot, The Absence is het album dat volgende week uitkomt. En de dames zongen Sous les Pont de Paris. De verjaardagskalender van vandaag, 3 mei. Allereerst even een paar namen waar we een kruisje achter hebben moeten zetten... in de loop der tijden, omdat zij niet meer onder, zijn, onder ons zijn. Weer in zich nog Golda Meir, de Israëlische vrouwelijke politica? Golda Meir, zij eh, is 80 jaar geworden, 1898 geboren en overleed in 1978. Eh, Bing Crosby Overleden 1977, de dag dat hij overleed was hij smiddels nog aanwezig op het eh, golfterrein... en een paar dagen daarvoor gaf hij nog een optreden in eh, Spanje. 77 jaar oud is hij geworden, in 77 overleden, Bing Crosby. En deze man overleed 25 december 2006, werd vandaag op 1933 of in 1933 geboren. was James Brown... 1967. Cold Sweat, je hoorde eh, The Godfather of Soul, James Brown. 73 jaar oud is die geworden, maar je werd... 79 eh, eh, jaar geleden op deze dag geboren, James Brown. Iemand die vandaag 78 jaar wordt, dat is Frankie Valli. Eh, de jaren 60 een van de minder grote hits. Maar het heeft wel hitparade status gehad. Eh, een van de minder grote hits van de eh, The Four Seasons. Waarbij uh, Joop en ik, Joop de technicus, wel even hebben moeten lachen. Om dat lullige orgeltje. Had ze eigenlijk een strekje voor moeten inzetten. Maar kennelijk was het budget op zijn werk dat als er bezuinigd moet worden. The Four Seasons met de vandaag 78-jarige Frankie Valli. Die daarbij het hoogste woord had. De hoogste tonen zong. Letterlijk en figuurlijk. Vandaag voor 23 jaar de Vlaamse Cela-Sou, Maar de grootste taart met de meeste kaarsjes... die gaat eh, naar de Verenigde Staten. 1919 werd hij geboren. En onlangs heeft hij nog een bijdrage geleverd aan de cd Chimes of Freedom. Een verzamelscd waarop op een heleboel mensen liederen zingen van Bob Dylan. Hier is hij, Pete Seeger. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay forever young. May you stay forever young. May you grow up to be righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the lights surrounding you. May you always be courageous. Stand upright and be strong, and may you stay, forever young. May you stay forever young. station when the winds of changes shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung and may you stay forever young. May you stay forever young. May you stay forever young. May you stay forever young. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay forever young. May you stay forever young. May you stay forever Ja, <laughs> ik vind het heel fraai gedaan. En eh, ja, als je tijd hebt, zou ik zeggen... Van, ga eens even die clip opzoeken van uh, eh, Pete Seeger. Het heet Forever Young, een compositie van Bob Dylan. En hij is hier in uh, staan door een kinderkoor. 93 jaar wordt hij. Nou, op die manier wil ik ook wel 93 jaar worden. Alleen hoef ik dan geen banjo te spelen, want dat heb ik zelf nog nooit eh, gedaan. Eh, wie zijn er verder nog vandaag jarig naast uh, Piet Seeger? Martin van Roosendaal wordt 50 de cabaretier. Christopher Cross in het verleden bekend geworden met diverse hints, zeilingen onder andere Right Like the Wind. Die wordt vandaag 61 jaar. Mary Hopkin, Those Were the Days, 62 wordt ze. En de Belgische politicus Louis Tabak, die burgemeester is van eh, Leuven. Nog steeds volgens mij 74 jaar wordt hij in ieder geval. Normaal, daar laat ik een eh, historische opname van horen... uit het programma Denk en Henk, Radio 3, 1994. En aanstaande zaterdagmiddag is Normaal te gast in Spijkers met Koppen. Maar hier dus bij Henk Westbroek in Denk en Henk. Je hoort Het wordt tiet. Het wordt tiet dat wie weer het Dat is al zo lang het verdient dat we weer eens gaan dansen. Al heb ik reumatiek in het linkerbeen. Het verdient dat mekaar eens lekker waasval. En als op nog verkering hebt, Heb te lang niet door hem gekeken. Door hem heb ik over het geslecht. Al zo vaak had ik hoe willen zijn. schat. Al zo vaak had ik ooit willen leggen, waarom ik nooit geen tijd voor had. Ik moest werken, werken, werken voor het huis en de hypotheek. Die waren druk, druk, druk met wagen en de huishold. Ik moest schat wat zien. Het verdient dat wie weer eens schouder dansen, dat is al zo lang geleden. Het verdient dat wie weer eens gaat Zie ik lekker mee. het petit nou elkaar eens lekker vast op. Net alsof wie nog verkering hebt. Heb te lang niet naar hem gekeken. Door hem heb ik al vanavond het geslecht. Julio, soms ook slapen uitgeblust. Mijn domeinen Bovendien kun ik ook s'nachts geen rust. En op een les kan niet tegen een stoot. Mijn kamer me rooien, rooien, rooien. Mien toen aan waar ik moest doen. Busken mooie rode rozen en een hele fijne, welgemeende, lekkere zachte Het verdient dat wie weer eens gewoon dansen. maar is al zo lang geleden. Spaanse tekst die je kan horen. Je hoorde normaal het vertiet zoals dat werd uitgevoerd... in het programma Denken Henk 1994 op eh, Radio 3. Normaal die aanstaande zaterdag de gast is... min uh, Sprekers met Koppen, de muzikale gast is... Ander ensemble zal daar ook optreden, namelijk Brass of Glory. Twee bands, ja, twee bands. En dat heeft te maken met het feit dat Spijkers met Koppen deze keer vandaan komt. Eh, niet uit Utrecht, maar uit Zwolle. En dat heeft te maken met het feit dat daar een bevrijdingsfestival is. Spijkers met Koppen is daar aanwezig. Samen met Felix Meurders en uh, Dolph Jansen. En de gasten die je nu gaat horen, die zijn eh, zondagavond eh, in de belangstelling bij het Belgische Canvas. Dan wordt er namelijk een documentaire uitgezonden over Roxy Music. Sexy Music, die aanstaande zondagavond op het Belgische Canvas in te zien... in een documentaire die over uh, Roxy Music en natuurlijk Brian Ferry wordt uitgezonden. Je hoort nog eens een keer van de band eh, Love is the Drug. Vandaag, 3 mei, is het internationale dag van de persvrijheid. Daar kunnen we wel wat mee hier bij Radio 1. Zo dadelijk, na het nieuws, dan hoor je het Radio 1-journaal... met Marcel Oosten en Lara Renze. Volgende week, ik heb het al eerder gezegd... geen nacht klinkt anders, maar Theodor Holman die hier eh, een vier uur durend programma presenteert... waarin New York centraal staat. Met verhalen over de Big Apple en muziek die daar vandaan komt. Ook leuk om naar te luisteren. En volgende week, dan ben ik er dus niet. Maar over twee weken dan, eh, dan zijn we er weer. Met veel aparte muziek. In de nacht ging het anders. Mijn naam is Giel Ik zou zo zeggen, maak er een eh, mooie donderdag van. En we spreken elkaar over twee weken weer. De groetjes. Hoi.